12 uur. Patrick met het NOS-journaal. Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft opnieuw een gijzelaar onthoofd. Het is de Britse hulpverlener Ellen Henning. De terreurgroep heeft een video online gezet waarop de onthoofding te zien is. Henning werd in december ontvoerd toen hij medicijnen naar een ziekenhuis in Syrië bracht. Vorige week stuurde hij een audioboodschap naar zijn familie waarin hij smeekte om in leven te blijven. IS dreigt in de video weer een andere gijzelaar te doden. Een Amerikaanse oud-militair die Syrische vluchtelingen helpt. In West-Afrika zijn tot nu toe bijna 7500 mensen besmet met ebola. Ruim de helft van hen is inmiddels overleden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. In de Verenigde Staten is mogelijk een tweede geval van ebola ontdekt. Een ziekenhuis in Washington heeft iemand opgenomen die de symptomen vertoont. Hij is net terug uit Nigeria. Op het gala voor de Nederlandse film in Utrecht heeft de film Aan Motherfokker drie gouden kalveren gekregen voor beste film, beste scenario en hoofdrolspeler Gijs Naber kreeg het kalf voor de beste acteur. De tragicomedie A Motherfokker gaat over een dertiger die geen afscheid kan nemen van zijn studentenleven. Bij de vrouwen ging het kalf naar Abby Hoes voor de film Nena. De uitreiking van de Gouden Kalveren was de afsluiter van het Nederlandse Filmfestival. In het oosten van India zijn bij een religieus festival 32 mensen omgekomen doordat ze onder de voet werden gelopen. Dat gebeurde in de deelstaat Bihar. De meeste doden zijn vrouwen en kinderen. Zeker 15 mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Bij Patna, de hoofdstad van Bihar, had zich een grote menigte verzameld voor een traditionele verbranding van beelden om te vieren dat het goede het kwade had overwonnen.